Viceconsul James Hogan verdween anderhalf week geleden tijdens een avondwandeling op het Antilliaanse eiland. Duikers hebben zijn telefoon uit zee gevist en op het strand Baia Beach zijn bebloede kleren gevonden. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat die inderdaad van Hogan waren. De diplomaat zelf is nog steeds spoorloos. Wel heeft de politie van Curaçao een aantal tips binnengekregen van mensen die zeggen dat ze Hogan nog hebben gezien tijdens een avondwandeling. Of uit die tips ook blijkt wat er met hem is gebeurd is niet bekend. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de aardbeving op Sumatra is zeer klein, zeggen hulpverleners. Doordat de meeste wegen onbegaanbaar zijn geworden... beperkt het reddingswerk zich voornamelijk tot het gebied rond het zwaar getroffen Padang. Door aardverschuivingen na de beving zijn zeker vier dorpen in de buurt compleet weggevaard. Zeker 640 mensen worden daar vermist. Ze werden bedolven onder brokstukken en modder. Onder hen waren honderden gasten van een bruiloftsfeest. Na verwachting zijn ze allemaal omgekomen. Daardoor zou het dodental stijgen tot boven de 1300. In Padang zelf hebben reddingswerkers vergeefs gezocht naar overlevenden onder een ingestort hotel. Een van de hotelgasten had vrijdag een sms'je gestuurd met de melding dat hij en anderen nog levend onder het puin lagen. Maar ze zijn niet gevonden. Er is veel animo over het nieuwe Belmeniet-register van economische zaken. De website is nu twee dagen in de lucht en volgens staatssecretaris Hemskerk waren er tot vanmorgen al 55.000 inschrijvingen. Eergisteren waren er zo'n 4.000 tot 5 inschrijvingen per uur. Door de grote belangstelling liep de website vast, maar intussen is hij aangepast. Het weer. Voorlopig nog stormachtig langs de kust en enige tijd regen. In de loop van de dag neemt de wind langzaam af, er komt wat zon en in het noorden blijft het buiig.